met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft sinds afgelopen zaterdag meer dan 2000 doelen in Iran aangevallen. Dat meldt het commandocentrum van het leger. Er zou zware schade zijn toegebracht aan de Iraanse luchtafweer. Er zijn ook 17 schepen vernietigd, waaronder een onderzeeër. Iran zou tot nu toe ruim 500 ballistische raketten hebben ingezet bij vergeldingsaanvallen... Eén daarvan is terechtgekomen op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Qatar, meldde dat land gisteravond. Daarbij zijn geen gewonden gemeld. Het Israëlische leger is begonnen met een nieuwe aanvalsgolf op Iran. Het leger spreekt van een brede reeks aanvallen. Doelwitten zouden onder meer lanceerinstallaties en luchtverdedigingssystemen zijn. Frankrijk stuurt een vliegdekschip naar de Middellandse Zee... en gaat de Franse militaire basis in het Midden-Oosten versterken... met gevechtsvliegtuigen, luchtverdedigingssystemen en radars. Volgens president Macron moeten de belangen van bondgenoten worden beschermd. Daarom stuurt hij ook een fregat naar Cyprus, dat door Iran werd aangevallen. Het water in het IJsselmeer is zouter dan gebruikelijk. Dat komt door een stroomstoring afgelopen zondag waardoor de sluisdeuren bij Den Oever tijdelijk niet werkten. Daardoor stroomde er met vloed zout zeewater binnen. Rijkswater probeert het zoute water zo snel mogelijk weer af te voeren. NEC heeft zich geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. In een zinderende wedstrijd in Nijmegen werd landskampioen PSV met 3-2 verslagen. Voor NEC wordt het de zesde bekerfinale. De ploeg won nog nooit. Morgen weet NEC wie de tegenstander wordt op 19 april in de Kuip in Rotterdam. Dan spelen AZ en Telstar de andere halve finale. Het weer, het is droog. De temperatuur zakt naar 1 tot 5 graden en lokaal ontstaat wat mist.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 keek me na gezicht, maar was alleen. reality Take the ride, there's a party over there that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, this slide.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 make a rhyme. It's a party over there that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your nine to five and just sail on.